12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf... die een actievoerder met een geel hesje bij Luik zou hebben doodgereden... heeft zich bij de Belgische politie gemeld. De Nederlander wordt gehoord. Zijn advocaat wil niet zeggen wat er is gebeurd. Wel wilde hij kwijt dat zijn cliënt doodsbang was... toen er vrijdagavond zo'n 25 gele hesjes opdoken op de weg. De advocaat noemt de gele hesjes een criminele beweging... En vraagt zich af waarom de demonstranten met ijzeren staven op de snelweg staan... en waarom ze chauffeurs bedreigen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de oud-president van Ivoorkust... Laurent Gbagbo vrijgesproken en voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens de rechters is er te weinig bewijslast. Ook oud-minister Charles Blé Goudé is vrijgesproken van oorlogsmisdaden en wordt vrijgelaten. Gbagbo werd in 2011 gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. en werd verdacht van verantwoordelijkheid voor moorden, martelingen en verkrachtingen... tijdens de burgeroorlog in Ivoorkust in 2010 en 2011. Sindsdien zat hij vast in Scheveningen. Er is beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechters. Op acht Duitse vliegvelden leggen duizenden beveiligingsmedewerkers vandaag het werk neer. Ze staken voor meer loon. De werkonderbreking begon rond middernacht op de luchthavens van Hamburg, Hannover en Bremen. En twee uur later volgde Frankfurt. Ook op vier kleinere vliegvelden wordt er gestaakt. Alleen al op de luchthaven van Frankfurt zijn 570 vluchten geannuleerd. In totaal kunnen 220.000 passagiers last krijgen van de staking, zegt de luchthavenvereniging. De stakingen duren volgens de vakbond tot 8 uur vanavond. Tegen het oplichtersduo Henk en Jolanda, dat vorig jaar bekend werd als de Eetpiraten, is ruim 60 keer aangifte gedaan. Vandaag staan ze voor de rechter. De gedupeerden eisen samen 20.000 euro terug van het tweetal. Het oplichtersduo at en sliep in 20 hotels en bed and breakfast zonder te betalen. Ook lichten ze ruim 40 particulieren op. Het weer op de meeste plaatsen droog, soms zon, een graad of 8 is het. Vanavond en morgen meer bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De N205 Zwanenburg naar Nieuw-Vennep is dicht vanwege een berging. De afsluiting is tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.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 Yeah, got my away. Call my girl's gonna be with you in ten. Get your Ray-Bans on, feeling how to get to go, yeah. you're feeling that Friday's famous ball. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere.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 I can tell you there's no place they couldn't go. put your head on the past. Are we be trying to pull it through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest can see the in my heart. is a space and now you're gone. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured sexy. Hit me, baby.